zei MBO-raadvoorzitter Van Zeil in het NOS Radio 1-journaal. Hij reageert op NS-topman Van Bokstel. Die roept scholen op om de lestijden aan te passen... omdat er volgend jaar enkele maanden minder treinen rijden. Op die manier wordt het in de spits minder vol in de treinen. Volgens Van Zijl kan de MBO-raad de NS niet uit de brand helpen voor problemen die zijn ontstaan door een beroerd inkoopbeleid. De advocaat van Volkert van der Graaf heeft aangifte gedaan tegen de reclassering. Aanleiding voor de aangifte is een uitzending van het tv-programma Brandpunt Reporter. Een woordvoerder van de reclassering zei erin dat de moordenaar van Pim Fortuyn het mediaverbod had overtreden door foto's in scène te zetten. Later bleek dat die foto's waren gemaakt op aandringen van de overheid. In Alfa aan de Rijn is een begin gemaakt met de berg van de hijskranen... die in augustus omvielen bij het plaatsen van een brugdek. Eerst wordt de grootste kraan weggetakeld. Daarna moet ook de tweede kraan worden weggehaald. Volgende week zaterdag kan de Oude Rijn weer open voor het scheepvaartverkeer. President Obama heeft nogmaals gepleit voor een strenge wapenwet in Amerika na de schietpartij in een school in de staat Oregon. De schutter liep gisteren een school voor volwassenenonderwijs in de plaats Roseburg binnen en opende het vuur. Hij schoot negen mensen dood. Zelf kwam de schutter om het leven na een schotenwisseling met de politie. Over zijn motief is nog niets bekend. Driekwart van de Nederlanders is tevreden over de democratie, maar meer dan de helft is zeer ontevreden met de politiek. Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Veel mensen vinden dat politici vaak meer aan hun eigen belang denken dan aan dat van het land en niet luisteren naar gewone mensen. Het weer in het noorden en oosten nog mist. Het KNMI heeft daarvoor code geel afgegeven. Verder wordt het zonnig met in het noorden wat wolkenvelden bij 16 tot 18 graden. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 naar Amersfoort vanuit Amsterdam tussen Diemen Noord en Muiden over 7 kilometer... Richting Amsterdam tussen Barneveld en Hoevelaken 5 en voor Eembrugge 4 kilometer. A7 Hoorn-Zaandam bij Zaandijk 6. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Heemskerk en Raasdorp over 10 kilometer.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 En die heeft het gewoon over luisteraars dat hij u allen wil betrekken bij de uitzending... want eh, hij zingt It Had To Be You. It had to be you had to be you. sad thinking of you. Some others I've seen might never be mean, might never be cross I try to be boss, but they wouldn't do for nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you. just had to be you. It had to be you. It had to be you, zongen bij... Eh, nou, niet bij, dat zeg je dan in het Engels. Nee, gezongen door... uh, Ray Charles, notabene een, een man die gedeeltelijk bij naam heeft, heeft gepikt is een Blues eh, wordt bezongen door de Quantic Soul Orchestra. Nee, die wordt niet bezongen, die wordt bespeeld door de, de Quantic Soul Orchestra. luisteraars... dat ik eh, in de tweede uur uh, van Zandvoort Jazz uh, Laura Vici nog een keer zou draaien. Nou, en het is eh, vanzelfsprekend, want the best is yet to come. Out of the tree of life, I just picked me a plum.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 sunshine day. You ain't seen nothing yet. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? The best is yet to come, come the day day of my I'm gonna teach you to fly. The best is yet to come, and babe, won't it be fun? The best is yet to come, come the day you're mine. Out of the tree of life, I just picked me a plum. Laura Wiesi met The Best Is Yet To Come. Nou, dat klopt helemaal wat ze zingt... want ik heb de beste muzikanten voor u uitgezocht eh, in het tweede uur... bij ZFM Jazz. Jackety, Jackety, Jack. Chad Atkins. gitarist natuurlijk, eh, Chad Atkins. Ja, luisteraars, we gaan eh, genieten van eh, Chris de Kapper. Ken u Chris de Kapper? Nou, het Engels is gewoon Chris Barber, hoor. <laughs> en ik liep met hem in het bos en ik zeg... Voilà, Chris, een petit fleur. Look, een petit fleur. Winkelsband Band in combinatie met de eh, Royal... Eh, nee, ik moet het anders zeggen. De Marine Band of the Royal Netherlands. Massaal klinkt het, maar wel eh, lekker zwingend. En dat zijn we natuurlijk gewend van de Dutch Winkelsband. Band. Let's Fall in Love with Diana Krall. Die komt 9 oktober naar Nederland in de Rotterdamse Doelen. En ik ben erbij. <laughs> Ja, luisteraars. I have a feeling, it's a feeling I'm concealing. I don't know why It's just a mental, sentimental alibi But I adore you So strong Why go on stalling?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 Diana Kroll, Let's Fall in Love. and When We Are Young zingt ze dan bijna. ik weet niet of dat waar is, Diana. Is het nou uh, leeftijd gebonden, dat eh, verliefd worden of van elkaar gaan houden? Ik dacht dat toch niet.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 Back in town. We zijn eh, allemaal weer terug in Zandvoort bij ZFM Jazz. En dat doen we... Dat steunen we met... Uh, met Matt Dusk. En Matt Dusk die zingt zo prachtig over dat we weer terug zijn in Zandvoort.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 The way you think about your life is gonna change. Ja, Back in Town, Mad Dusk. Er is trouwens niks mis met Parijs ook, hè, met dit weer. Love Paris in the springtime. Dat vindt Annie Ross ook. I love Paris in the fall. Nou, daar zijn we nou middenin, hè, in de fall. I love Paris in the winter when it drizzles. the summer when it sizzles. van Zandvoort. Want uh, Parijs heb je zo'n zo'n rivier doorheen lopen. Dat heet, die heet de Seine.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 Inspector Cluzeur? Ja, die van de Pink Panther. Ja, lachen met Pieter Sellers. En nou genieten van die heerlijke MUZIEK Thank you. Have you seen the body? The body must be somewhere around here. Eh, u kent het eh, hoofdzakelijk van Henry Mancini, het orkest... maar dit is Dennis Soleil met zijn versie van dit eh, prachtige nummer. We gaan genieten van de, Europees, een van de Europees beste vibrafonisten. En die komt uit Nederland en hij heet Frits Landsberg. En hij heeft onlangs hier nog in de krocht in Zandvoort... een voorstelling gegeven, een concert gegeven... samen natuurlijk met Erik Timmermans... En ook een toetsenist waarvan ik de naam even niet zo snel weet. Maar in ieder geval, Wit Landersbergen. Fantastisch, luister maar. Flying Home. Bergen eh, niet alleen een virtuoos op het... Eh, eh, op de, nou, hoe zeg je dat ook weer... Fiba, zo zeg je dat. En, en, maar ook een virtuoze drummer. En u heeft hem onlangs hier in de krocht in Zandvoort kunnen zien optreden. Als het vanmiddag gaat regenen, dan zien we hem. Maar als het droog blijft, en dat hoop ik eigenlijk, dan zien we hem niet. Maar we kunnen hem wel horen dankzij Chris Botti. Met zijn versie van Over the Rainbow. Rainbow, uh, vertolkt door Chris Botti. Nou, de regenboog zien we alleen maar in, een combinatie van eh, zonnige weer met, eh, met een regenbui. En dan krijg je dus die, die parels van de regendruppels... die worden gebroken door een soort prisma wat ontstaat. En zo komen alle kleuren van wit licht. Want voor de mensen die dat niet weten, wit licht bestaat uit alle kleuren. Het is een, een samensmelting van alle kleuren... En dat wordt dan gebroken door die, eh, door die regendruppels. En dan komen al die kleuren die eigenlijk in wit licht zitten, komen tevoorschijn. Ja, leuk hè. Zo krijgt u ook nog een beetje, eh, ja, hoe zeg je dat, eh, natuurkunde op de zondagmorgen. Stampie Bos wordt... Uh, Stampi Bossa <laughs> zo moet ik het zeggen... wordt vertolkt door Coleman Hawkins wel lekker hoor, even een bossaadje toch? Zo, laat de klok van 12 uur. Het is de zondag alweer halverwege mensen. Maar het allemaal toch sneller. langs. Er bestaat ook een straat in... Eh, is het nou Beverwijk of is het nou Heemskerk? Het is op de grens van Beverwijk en Heemskerk. Daar is een straat naar hem vernoemd. De Coleman Hawkingstraat. En daar heb ik nog een kennis wonen. Dus eh, ja, vandaar dat ik het weet natuurlijk. Ja, luisteraars. You Make Me Feel So Young vanmorgen. Daar ga ik eh, vanmorgen mee eindigen. ZFM Jazz. Ik hoop dat u een beetje genoten heeft van het repertoire. Lekker een beetje rustige jazzmuziek. Ik hou niet van het hele free gedoe. Eh, dat bent u niet van me gewend. Maar andere collega's van mij, eh, die wagen zich daar misschien wel aan. In ieder geval, zo ontstaat een uh, gevarieerd scala aan muziek... als het gaat om jazz bij ZFM Zandvoort. Ik hoop dat u nogmaals dat u heeft genoten. Ik wens u nog een hele fijne zondag. Het is mooi weer, trek erop uit. Maar we nemen wel je ghetto mee. Want allemaal wel naar ZFM Zandvoort blijven luisteren.